Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De BBB krijgt vrijwel zeker 17 zetels in de Eerste Kamer... en wordt daarmee ruim de grootste. Dat blijkt uit de nieuwe prognose van het ANP. Eerder leek BBB uit te komen op 16 zetels. D66 zakt in de nieuwe prognose naar 5 in plaats van de eerder berekende 6 zetels. De coalitie komt dan uit op 22, tegenover 32 zetels nu. GroenLinks en PvdA, die in de Eerste Kamer één fractie gaan vormen... komen samen uit op 15 zetels. Bij een aanval op een goudmijn in de Centraal-Afrikaanse Republiek zijn negen mensen omgekomen. Het zijn allemaal Chinese staatsburgers. De mijn wordt beheerd door China. Schutters openden het vuur nadat de bewakers van de mijn hadden overmeesterd. De verantwoordelijkheid is nog niet opgeëist... maar mogelijk gaat het om een rebellengroep die vaker aanvallen uitvoert in de Centraal-Afrikaanse Republiek. Het CDA houdt dinsdag een spoedoverleg na de verkiezingsnederlaag bij de Provinciale Statenverkiezingen. De partijtop praat dan opnieuw met regionale CDA's. Zij vragen zich af of de partij nog wel in het kabinet kan zitten... en of Wopke Hoekstra kan aanblijven als partijleider. Vrijdag ah, zei de CDA-minister al dat het kabinet niet meer door kan met het huidige stikstofbeleid. De Zwitserse bank Credit Suisse wordt overgenomen door concurrent UBS. De bank betaalt er 3 miljard dollar voor. Eerder op de dag zou Credit Suisse nog een overnamebod van 1 miljard dollar hebben afgewezen. De bank, een van de grootste van Zwitserland, kwam in de problemen door het omvallen van twee Amerikaanse banken. Als er geen oplossing was gevonden, waren de gevolgen desastreus geweest, benadrukt de Zwitserse bondspresident. De banken krijgen voor 100 miljard dollar hulp van de Zwitserse overheid. Het weer, vannacht is het bewolkt en lokaal kan wat regen vallen. Het koelt af naar een graad of 5. Ook in de ochtend is het grijs en vooral in het noorden valt dan regen.